Levi van Eck met het NOS-journaal. In Almere is een politieagent mishandeld door een omstander van een woningbrand. De agent raakte gewond en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Een ooggetuige meldt aan Omroep Flevoland dat er tientallen omstanders op de brand waren afgekomen. Een aantal van hen viel hulpverleners lastig. De politie heeft een verdachte aangehouden voor de mishandeling. Ook is een man aangehouden die wordt verdacht van brandstichting. De Britse kroonprins Charles heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op het overlijden van zijn vader, prins Philip. Hij stond vanavond kort de pers te woord. Hij bedankte iedereen voor alle steunbetuigingen en hij zei ook dat hij zijn vader enorm zal missen. Volgende week zaterdag is de begrafenis van prins Philip. De uitvaart vindt plaats op Windsor Castle. Vanwege corona mogen er maximaal 30 mensen bij aanwezig zijn. De Britse premier Johnson heeft laten weten er daarom niet bij te zijn. Op het Ransmeer Wolderwijk tussen Harderwijk en Zeewolde is de hele dag gezocht naar een vermiste kanoer. De man ging afgelopen nacht varen, maar is daarna niet meer gezien. Er werd onder meer gezocht met een reddingsboot en een helikopter... nadat vanmorgen de lege kano van de man werd gevonden. De zoekactie op het Wolderwijd werd aan het begin van de avond gestaakt... omdat de man zelf niet is gevonden. Over zijn identiteit is verder niets bekendgemaakt. Op het Museumplein in Amsterdam hebben een paar honderd mensen gedemonstreerd... tegen anti-Aziatisch racisme en discriminatie. Twee weken geleden werd er ook al gedemonstreerd. Toen was de directe aanleiding de aanslag in Atlanta in de VS... waarbij vorige maand zes Aziatische vrouwen werden vermoord. Volgens verschillende discriminatiebureaus stijgt ook hier in Nederland... het aantal meldingen van racisme tegen Aziatische Nederlanders. Het weer. Vannacht is het regenachtig en daalt de temperatuur naar een graad of twee. Morgenochtend neemt het, eh, regent het ook nog steeds op de meeste plaatsen.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 Born. The only thing you need is some baby powder and a fat ass track. Born. Come on now, Booker T, let's bang it in. Give it up like that. Come on. house music thing. You know what I mean? B O R N. You gotta know about this thing. Bone. and the underground, only few understand the underground. us together as one. So together, we're gonna do this thing properly. Let's have some fun. Party people, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump. Do it properly. Let's have some fun. If you're feeling the beat over there, do it. Put your hands up in the air, do it properly. There's so many ways to do it, so many ways to see. so many just like me. Uh, no need to criticize. We just want to make you happy. Oh yeah, I'm a bedroom DJ, boy, and I'm gonna talk about it to the day I die. Oh yeah, I'm a bedroom DJ. Uh huh. And you know where I come from. This shit is fly. Oh yeah, being a bedroom DJ, what? something that we did, and we did it good. Yep. You got a lot of respect, especially if you grew up in my hood. Oh yeah, being the bedroom DJ.